van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Naties geven anderhalf miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden vrij. Het geld staat op banken in Amerika. De tegoeden werden in maart geblokkeerd toen kolonel Gaddafi zich tegen het volk keerde. In de sanctiecommissie van de VN heeft Zuid-Afrika zich een tijd lang verzet tegen het vrijgeven van het geld. Een aantal Afrikaanse landen erkent de Nationale Overgangsraad in Libië niet als het nieuwe gezag, zoals veel andere landen wel doen. Zuid-Afrika heeft het verzet in getrokken. Volgens Amerikaanse functionarissen omdat is afgesproken dat het geld niet rechtstreeks aan de opstandelingen wordt gegeven. Daardoor wordt hun gezag niet indirect erkend. De anderhalf miljard dollar kan worden gebruikt voor humanitaire hulp voor de Libische bevolking. Na drie dagen van winst is de Amsterdamse effectenbeurs vandaag weer met verlies gesloten. De AEX-index daalde 1,1% naar 278 punten. Andere Europese beurzen noteerden vergelijkbare verliezen. Beleggers waren pessimistisch door tegenvallende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt. En ook op Wall Street waren er verliezen. De Dow Jones sloot 1,5% in de min. De Afrikaanse Unie heeft zo'n 250 miljoen euro aan hulp toegezegd in de strijd tegen de hongersnood in de horen van Afrika. Dat werd bekendgemaakt op een donorconferentie in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Het geld is voor het grootste deel afkomstig van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. De rest werd toegezegd door Afrikaanse landen en particulieren. PSV en AZ hebben zich zonder problemen geplaatst voor de groepsfase in de Europa League. PSV won thuis met 5-0 van SV Ried, meer dan genoeg na de 0-0 in Oostenrijk. Bij AZ werd het thuis 6-0 tegen Alessoens uit Noorwegen. Daarmee was de 2-1 nederlaag van vorige week ruimschoots weggewerkt. Het weer nog... Bewolkt en in het oosten kans op een bui Ze gaat op 15.